Door al negens met het NOS-journaal. Mitt Romney heeft de voorverkiezingen in de staten Maryland en Wisconsin en in Washington D.C. gewonnen, melden Amerikaanse media. De zegers werden al verwacht. Volgens de eerste uitslagen haalde Romney in Maryland 49% van de stemmen tegen 32% voor zijn voornaamste rivaal Rick Santorum. In Wisconsin was het verschil tussen de twee republikeinse presidentskandidaten maar een paar procent. De uitslagpercentages van Washington D.C. zijn er nog niet, de opkomst was overal laag. In een hotelkamer in New York is het lichaam van een vooraanstaand adviseur van de Franse regering gevonden. Het is Richard Descoing. Hij was lid van de Franse Raad van State en directeur van het Franse Instituut voor Politieke Wetenschappen. Daar heeft hij samengewerkt met onder andere Dominique Strauss-Kaan. De politie in New York houdt rekening met een misdrijf. De Nationale Assemblée van Suriname heeft zoals verwacht de vergadering over de amnestiewet opgeschort zonder stemming. Morgen wordt er verder gepraat en waarschijnlijk ook gestemd. Naar verwachting is er een meerderheid voor het aannemen van de wet. En daarmee kan aan alle betrokkenen bij de decembermoorden van 1982 amnestie worden verleend. De oppositie heeft zware kritiek. De tegenstanders vinden het niet terecht dat een lopend strafproces tegen de verdachten van de decembermoorden wordt doorkruist. Ook handelt Suriname in strijd met nationale en internationale verdragen, vinden ze. Een vrouw van 80 heeft in de Amerikaanse staat Wisconsin een vliegtuigje veilig aan de grond gezet nadat de piloot, haar echtgenoot, onwel was geworden. De vrouw had wel eens vlieglessen gehad, maar in een ander type vliegtuig. Om haar te helpen met landen ging een ander toestel naast haar vliegen om instructies te geven. Zo slaagden ze erin de Cessna zonder problemen aan de grond te krijgen. Haar man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij was overleden. Het weer vannacht op veel plaatsen bewolkt, kans op een bui. Het is, ongeveer 4 graden. Overdag in het noorden bewolkt met kans op wat regen.